Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Europese leiders melden zich in het centrum van Londen voor de veiligheidstop... onder leiding van de Britse premier Starmer. Ook premier Schoof is aangekomen. En ook voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie... en secretaris-generaal van de NAVO Rutte zijn in Londen, net als president Zelensky. De Britse premier heeft een vredesplan aangekondigd... samen met Frankrijk en Oekraïne. Starmer wil dat voorleggen aan president Trump. Finland heeft de in beslag genomen olietanker Eagle S vrijgegeven. Met kerst werd de tanker aan de ketting gelegd... nadat er een stroomkabel en internetkabels in de Oostzee waren vernield. Volgens de Finnen deed het schip dat door met een anker over de zeebodem te slepen. Tegen de bemanning loopt nog wel een strafrechtelijk onderzoek. Drie van hen mogen Finland nog niet verlaten. De Finse justitie denkt dat de tanker hoort bij de Russische schaduwvloot... waarmee het land sancties probeert te omzeilen. In het centrum van Venendaal zijn woningen ontruimd vanwege brand in een restaurant. Volgens de brandweer is het een lastige klus omdat het vuur ergens in het plafond zit. De brand werd ontdekt door bewoners boven het restaurant. Bij de brand in Venendaal is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Een skitrip van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is verstoord door demonstranten. Hun protest was een reactie op de openlijke ruzie met de Oekraïense president Zelensky afgelopen vrijdag in het Witte Huis. Een dag later ging Vance met zijn gezin naar een resort in de staat Vermont om te skiën. Zeker duizend demonstranten wachten hem daarop. Ze noemden hem een verrader en sommigen vroegen zich hardop af waarom hij niet in Rusland ging skiën. Vance verliet het skiresort uiteindelijk. Het weer, Volop zon met alleen een paar stapelwolken. Het is 7 tot 9 graden.